Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Republikeinen hebben de meerderheid veroverd in de Amerikaanse Senaat. Ze moesten tenminste zes staten winnen van de Democraten... en rond half zes Nederlandse tijd was dat gebeurd. Het gaat om de staten Arkansas, West Virginia, South Dakota... Montana, Colorado, North Carolina en Iowa. De verwachting is dat de Republikeinen nog meer staten zullen veroveren. In het Huis van Afgevaardigden hadden ze al een meerderheid en dat blijft zo. Dat betekent dat het voor president Obama nog moeilijker zal worden... om zijn voorstellen door het congres te loodsen. In de provincie Groningen is vannacht weer een aardbeving geweest. Het KNMI spreekt van een forse beving met een kracht van 2,6 op de schaal van Richter, meldt RTV Noord. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. De aardbevingen in Groningen zijn het gevolg van gaswinning. Ruim een maand geleden was er een beving met een kracht van 2,8 op de schaal van Richter. Premier Rutte is in Maleisië ontvangen door zijn Maleisische ambtgenoot. Ze spraken elkaar onder meer over de vliegrampen met het toestel van Malaysia Airlines in Oekraïne. Daarbij kwam ook de samenwerking van het onderzoek ter sprake. Maleisië wil meer betrokken worden bij het veiligstellen van persoonlijke bezittingen van de slachtoffers. Na een urenlange zoektocht is vannacht in de Maas bij Mook een auto met daarin een lichaam gevonden. Een schipper had gisteravond gezien dat de auto in het water terecht kwam en sloeg alarm. Na uren zoeken met duikers en sonarapparatuur werd de auto gevonden met een lichaam erin. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. In de Champions League hebben Real Madrid en Borussia Dortmund zich al geplaatst voor de volgende ronde. Real versloeg thuis Liverpool met 1-0. Borussia Dortmund versloeg Galatasaray met 4-1. Arsenal heeft zich nog niet geplaatst. De Britten verspeelden thuis een 3-0 voorsprong tegen Anderlecht. Het werd in de laatste minuut 3-3. Het weer, het is nevelig met op veel plaatsen mist, minimaal rond 6 graden. Overdag veel bewolking met lokale bui, maar ook af en toe wat zon. Het wordt 11 graden, morgen meer zon, vrijdag weer meer kans op regen.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 And I'm washing my hands of you. niet al te vaak aan vroeger. Vroeger is voor mij passé. Maar soms kijk jij over mijn schouder. Of loop je even met me mee. Als ik in oude die tijd een stukje nader.